Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Griekse premier komt in zijn bezuinigingsvoorstel nu toch tegemoet aan veel eisen van Europa. In de uitgelekte plannen staat dat onder meer horecazaken en vervoerbedrijven meer belasting moeten gaan betalen. Ook is Griekenland van plan flink tekorten op de pensioenen en defensie. Met de nieuwe plannen hoopt het land in ieder geval 50 miljard euro aan steun te krijgen van het Europese noodfonds. Komende dag moet het Griekse parlement nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. De directie van warenhuisketen V&D wordt flink ingekrompen. Van de negen directieleden krijgen er vijf een andere functie binnen het bedrijf. Er is een brief naar de ondernemingsraad gestuurd met dat advies. Het is onderdeel van de grote reorganisatie die V&D doorvoert, bevestigen vakbonden CNV en FNV. Topman van der Ent zal waarschijnlijk wel blijven. Hackers hebben de SOFI-nummers buitgemaakt van ruim 21 miljoen Amerikanen. In het afgelopen half jaar is twee keer ingebroken op de systemen van een federale instantie. Naast de SOFI-nummers kregen de hackers persoonlijke gegevens in handen van miljoenen ambtenaren en hun familie. Bijvoorbeeld over psychische stoornissen, verslavingen en wetsovertredingen. De VS gaat ervan uit dat China erachter zit, maar dat land ontkent dat het iets met de hacks te maken heeft. Voor Go Ahead Eagles is het Europese avontuur alweer voorbij. De voetbalploeg uit Deventer ging in de return tegen Varos in Hongarije met 4-1 onderuit. Het eerste duel in de eerste voorronde van de Europa League eindigde vorige week thuis nog in een 1-1 gelijkspel tegen de Hongaren. Het weer vannacht wordt het koud met minimaal tussen de 5 en 10 graden. Zeer lokaal mogelijk vorst aan de grond. Komende dag is het vrij zonnig en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer. Zondag vallen er buien en wordt het smiddags een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything be the guide? Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, Execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told the rest. Just do your best. What you hear is not a test. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you.